Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben en die ook met anderen mocht delen. Maar dat hij daarna vermoedelijk is vergeten ze weer in te leveren. Ruim een jaar geleden werden de stukken gevonden in Bidens kantoor en zijn woning. Omdat er geen opzet in het spel was, ziet de speciaal aanklager onvoldoende reden voor vervolging. BBB-leider Van der Plas is de afgelopen avond woedend opgestapt uit een kamerdebat over landbouw. Ze zat in de kleinere vergaderzaal naast D66-kamerlid De Groot... die haar buiten de microfoon om aansprak op filmpjes die ze maakte. Ineens stond Van der Plas op en zei dat er een onveilige werksituatie was. Later verklaarde ze dat De Groot haar zat te sarren en een elleboogstoot gaf. Het D66-kamerlid zei dat hij Van der Plas had gevraagd... waarom ze in filmpjes van debatten altijd zo op de persoon speelt... wat hem vaak haatmail en bedreigingen oplevert. De Oscars krijgen een nieuwe categorie bij, voor beste casting. De nieuwe prijs zal over twee jaar voor het eerst worden uitgereikt. Het wordt het eerste nieuwe beeldje dat de Academy uitreikt in meer dan 20 jaar. Castingdirecteuren bepalen samen met de regisseur welke acteurs in een film mogen spelen. Ze pleiten al sinds de jaren 90 voor een eigen categorie. Er wordt ook gepraat over een nieuwe Oscar voor de beste stunt, maar daarover is nog geen besluit genomen. FC Groningen heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker. De eerste divisionist won na strafschoppen van eredivisieclub Fortuna Sittard. In de reguliere speeltijd en verlenging was niet gescoord. Groningen deed de penalties net wat beter. Het weer. Vannacht regen. In het noorden eerst nog sneeuw of natte sneeuw. Daar eerst minima net boven het vriespunt.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 You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Oh no no no no no. You got that. Oh no no no no no. You got that. Body, let's rock it, let's put it all on ya.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 Mm, no, no, no, no. You got that. Just take a step step by step. Won't you give me that step by step? your loving arms around me, boy, and hold me like a warm, a cuddly toy. Let me feel that warmth.